Vandaag is het een jaar geleden dat een 15-jarige jongen bij rellen werd doodgeschoten door de politie. Zijn dood leidde tot een wekenlange opstand. Gisteren vond de politie een schuilplaats waar jongeren onder meer mokers en brandbommen verstopten. Buitenlandse media mogen de komende dagen geen verslag doen vanuit Iran. De Iraanse overheid vreest morgen voor grootschalige rellen in verband met de Dag van de Student. Die dag wordt de laatste jaren aangegrepen voor protesten tegen president Ahmadinejad. De Iraanse overheid heeft alle betogingen verboden en dreigt hard op te treden als mensen toch demonstreren. De inlichtingendiensten van de VS hebben al jaren geen informatie over de verblijfplaats van Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd in een interview. Algemeen wordt aangenomen dat de terroristenleider zich schuilhoudt in Pakistan bij de grens met Afghanistan. Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van AZ, dat meldt de Vlaamse publieke omroep. Hij zou de nieuwe baan gaan combineren met zijn huidige functie als bondscoach van België. Advocaat wordt volgens de Vlaamse media donderdag voorgesteld en blijft nog tot het eind van het seizoen aan in Alkmaar. De vorige trainer van AZ, Ronald Koeman, werd gisterochtend onverwachts ontslagen. De Nederlandse hockeymannen zijn er in Australië niet in geslaagd de derde plaats in de Champions Trophy te behalen. Het brons ging naar Zuid-Korea dat in de troostfinale met 4-2 van Oranje won. Sven Kramer heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary goud gewonnen op de 5000 meter. De Rus Kobrev werd tweede, Bob de Jong derde. Eerder won Elma de Vries de eerste wereldbekermedaille in haar aan. Ze werd op de 1500 meter derde. Goud en zilver waren voor de Canadezen Groves en Nesbitt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de dag ook af en toe zon, maar enkele bui blijft mogelijk. En het wordt een graad of 11.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 moment. And now that we own it, for life I'ma hold it. And I won't let it go. It's our fathers, our brothers, our friends who fought for freedom, our sisters, our mothers who died for us to be in this moment. Stop and cherish this moment. Stop and cherish this time. It's time for you, Nitty, for us, and we. That's you and me together. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another. kept running. Songs of freedom kept humming. Channeling Harriet Tubman, Kennedy, Lincoln, and King. We gotta manifest that dream. It feels like I'm swimming upstream. It feels like I'm stuck in between. A rock and a been through the heartaches and lived through the darkest days. If you and I made it this far, well, then hey, we can make it all the way. And they said no, we can't, and we said yes, we can. Remember, it's you and me together. this moment. We spent a long time praying, praying for this moment. We hope for this moment, and now that we own it, for life I'ma hold it, and I won't let it go. This is for our fathers, our brothers, our friends who fought for freedom, our sisters, our mothers who died for us T for us and we, that's you and me together. care. That's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask the questions, why am I so real? But they don't understand me, I really don't know the deal about a brother trying hard. just what I feel. It's my life. No one can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing.